Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In vijf Europese landen wordt het een stukje ingewikkelder om online porno te kijken, drank te bestellen of te gokken. Voor die dingen heb je vanaf deze maand een speciale app nodig om te bewijzen dat je 18 plus bent. De Europese Unie komt met een proef in Frankrijk, Griekenland, Spanje, Italië en Denemarken. Dat is een goede zaak, vindt deze seksexpert. Want kinderen die porno kijken hebben vaak een verkeerd beeld van hoe seks zou moeten zijn hele harde seks, behoorlijk vrouwonvriendelijk, eh, weinig verbinding, heel erg gericht op lust, op prestatie, op ook voor mannen, weet je wel, altijd stijf, altijd hard, eh, alleen maar door moeten kunnen. Dat hoor ik juist heel erg onder tieners. Dus vragen zoals, ehm, moet ik een trio doen? Ehm, eh, hoeveel standjes moet ik doen tijdens de seks? Niet iedereen is enthousiast over het plan van de Europese Commissie. Een kenniscentrum over seks is bang dat jonge pornokijkers worden weggejaagd naar sites waar helemaal geen controle is daar komen nog veel heftiger dingen voorbij. In Catalonië, in Spanje, woeden grote natuurbranden. Er is een gebied van 2500 hectare verwoest. Dat is iets groter dan heel Leiden. Honderden brandweerlieden zijn aan het blussen, zegt correspondent Edwin Winkels. Vooralsnog is het ja, lang niet onder controle. Als je de beelden ook ziet, er wordt hard gewerkt. Vooral ook om, eh, om dorpen en mensen, en mensen te beschermen. Maar eh, het zal zeker vandaag bijvoorbeeld nog niet onder, eh, onder controle zijn. Misschien verder uitbreiden, dat is de grote angst natuurlijk. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden natuurbranden. De snelweg van en naar Spanje is een tijdje afgesloten geweest. Inmiddels is hij weer open, maar er staan wel enorm lange files een man in Zoutelanden in Zeeland kreeg gisteren de schrik van zijn leven... toen hij zijn glas bij de glasbak wilde gooien. In een tas bij de glasbak vond hij twee levende slangen. Ze zaten in een terrarium. Het ging om rattenslangen die gedumpt waren. Die beesten zijn over het algemeen niet gevaarlijk voor mensen. Ze zijn meegenomen door de stichting Dierenwelzijn Zeeland. En dan krijg je het weer nog. Een beetje van alles wat. Wolken met af en toe een bui, maar tussendoor zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of 19. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is inmiddels voorbij, maar toch is het nog druk rond Amsterdam... door de werkzaamheden op de A10 Zuid. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam sta je bij de aansluiting met de A10 ongeveer een kwartier vast. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Nieuwe Meer ook zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen vanaf Badhoevedorp 20 minuten oponthoud. En ben je eenmaal op de Ring Noord, de A10 richting Amersfoort...